Een Nederlands bataljon moest in Srebrenica de moslims beschermen. Maar de Nederlandse militairen in de enclave droegen de bevolking over aan de Bosnische Serviërs... die korte tijd later zo'n 8000 moslimmannen en jongens vermoorden. De nabestaanden hebben onder andere aangifte gedaan tegen de bevelhebber van Dutchbed, overste Tom Karremans. Frankrijk heeft voor de tweede keer de radicale imam Ali al-Soudani uitgezet naar zijn vaderland Egypte. In januari werd de imam ook al wegens haatzaaien op een vliegtuig naar Egypte gezet. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken dook Ali al-Soudani onlangs weer op in Frankrijk, ondanks een bevel tot vertrek. De man was imam van de Hamza-moskee in Pantin, bij Parijs. Hij predikte geweld tegen het Westen. Sinds 2002 heeft Frankrijk 125 radicale islamisten het land uitgezet, onder wie 29 imams. Het verkeer op de snelwegen rond Amsterdam zit vast. Dat is het gevolg van de grote toeloop naar Seel Amsterdam. Overal staan lange files. Het ergste op de A10. Daar staat tussen de afrit Schellingwoude en Watergraafsmeer een file van 25 kilometer. Op de eerste dag van Seil Amsterdam is een schipper van een binnenvaartschip aangehouden. Hij voer tegen de richting van de tolships in. Hij negeerde een stopteken van de politie. Het binnenvaartschip werd uiteindelijk gedwongen af te meren, waarna de schipper werd aangehouden. Het is onduidelijk waarom hij, ondanks een verbod, toch in de richting van IJmuiden voer. Het Korps Landelijke Politiediensten gaat de komende weken buitenlandse chauffeurs extra controleren op alcohol. Met name Poolse chauffeurs zullen worden gecontroleerd. Het KLPD zegt dat de afgelopen jaren steeds meer Poolse chauffeurs met te veel drank op betrokken zijn geweest bij zware ongevallen. Vorig jaar waren er 35 zogeheten letselongevallen waarbij dronken Poolse chauffeurs waren betrokken. Het weer wisselend bewolkt en vrijwel overal droog. Morgen zonnig, het wordt dan tussen de 3